Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint het debat tussen de twee kandidaten voor het vicepresidentschap. De zittend vicepresident Joe Biden neemt het op tegen zijn republikeinse uitdager Paul Ryan. Biden zal proberen de schade te herstellen die de democraten hebben opgelopen... tijdens het debat tussen Obama en Romney. Ryan is de architect van de republikeinse begroting. Hij heeft niet eerder voor zo'n groot publiek gedebatteerd. debat is live te volgen via Journaal 24. Bij een grote brand in een loods in Bozum in Friesland zijn drie gewonden gevallen. Twee van hen zijn met ademhalingsproblemen opgenomen in het ziekenhuis. Omdat er asbest in de loods zit, worden woningen in de buurt ontruimd. Bewoners van 17 woningen moeten de nacht elders doorbrengen. Komende dag gaat een gespecialiseerd bedrijf de asbest opruimen. Verschillende brandweerkorpsen hebben geholpen het vuur te blussen... en rond half elf gisteravond werd het zijn brandmeester gegeven. Het Syrische leger heeft de zwaarste verliezen op één dag geleden sinds het begin van de opstand tegen president Assad. In gevechten met de opstandelingen werden 87 militairen gedood, zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Onder de meer dan 200 mensen die gisteren in Syrië om het leven kwamen... waren ook zo'n 60 rebellen en zo'n 60 burgers. Sinds de burgeroorlog in Syrië ruim anderhalf jaar geleden begon... zijn meer dan 32.000 mensen om het leven gekomen. Voetballer Edgar Davids wordt co-trainer bij Barnet FC... een vierde divisieclub in het Engelse voetbal. De huidige trainer, Mark Robson, blijft ook aan. Davids heeft aangegeven dat hij niet alleen trainer is... maar af en toe ook zelf gaat spelen voor Barnet. 39-jarige Davids speelde in het verleden voor Ajax, Barcelona en Juventus. Tot begin dit jaar zat Davids nog in de raad van commissarissen van Ajax. Barnet FC staat momenteel laatste in de vierde divisie van het Engelse voetbal. Het weer bewolkt en vannacht op steeds meer plaatsen regen.